Even Kunnen met het NOS-journaal. De dood in de rechter bepaalt. De jongen van tien heeft een erfelijke stofwisselingsziekte. Hij werd eerder deze maand met spoed uit het asielzoekerscentrum in Emmen weggehaald... en naar een kinderverpleeghuis gebracht voor specialistische hulp. Amir moet van de kinderrechter in ieder geval tot begin november in het verpleeghuis blijven. Wel adviseert de rechter dat de ouders dagelijks op bezoek mogen komen. Google neemt een deel over van smartphonemaker HTC. De zoekgigant betaalt daarvoor 925 miljoen euro. De Taiwanese smartphonemaker behoudt zijn eigen merknaam. Google investeert vooral in de kennis van HTC. Google heeft zelf ook een smartphone-lijn, de Pixel, maar die heeft een klein marktaandeel. Begin volgende maand wordt een nieuwe versie van deze telefoon verwacht. In Amsterdam is begin deze maand een Italiaan aangehouden door een speciaal rechercheteam. De man van 33 werd gezocht door de Italiaanse politie vanwege banden met de Ndrangheta, de maffia in het zuiden van Italië. De Italiaan is inmiddels voorgeleid. In afwachting van zijn uitlevering zit hij vast in een huis van bewaring. Moslims in Nederland voelen zich vaker gediscrimineerd dan moslims in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek. Het Europese Agentschap voor Grondrechten heeft 10.000 moslims gesproken in 15 Europese landen. In Nederland ervaart ruim 40% discriminatie op basis van afkomst. In andere landen is dat gemiddeld 27%. Ook hebben Nederlandse moslims vaker te maken met discriminatie op basis van religie. Alleen in Griekenland voelen moslims zich vaker gediscrimineerd. Het weer. Vandaag schijnt geregeld de zon. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Morgen kan er in het westen een bui vallen. Het oosten houdt het droog met geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog eh, korte file bij Utrecht op de A12 richting Arnhem voor het knooppunt Lunette 3 kilometer. En de A15 richting Rotterdam voor het knooppunt Gorkum ook 3. In beide gevallen kost je het 5 minuten.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.